Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bewoners van het Drentse dorp Oranje hebben de weg naar het asielzoekerscentrum geblokkeerd. Twee bussen met asielzoekers die op weg waren naar het centrum zijn daarom omgekeerd. Vanavond zouden al 300 tot 400 vluchtelingen naar Oranje worden gebracht. Ze maken deel uit van 700 extra asielzoekers die er worden ondergebracht. Daar verblijven al 700 mensen. Eerder vanavond hebben boze inwoners van Oranje de auto van staatssecretaris Dijkhoff belaagd. Die had de bewoners op een besloten bijeenkomst bijgepraat over de komst van de extra asielzoekers. Toen hij wilde vertrekken trokken mensen een deur open, rukten een spiegel af en trapten tegen de auto. In Purmerend is in een concerthal de inspraakavond hervat over de komst van honderden asielzoekers. Het is een vervolg van een bijeenkomst twee weken geleden die toen door de burgemeester werd afgeblazen omdat boze burgers de raadzaal op stelte hadden gezet. Het college wil zo'n 700 asielzoekers opvangen. Veel bewoners zijn daar woedend over. Vanmiddag bezocht PVV-leider Wilders Purmerend. Hij deelde folders uit en sprak steun uit aan de tegenstanders van een asielzoekerscentrum. De 126 Ajax-supporters die zondag werden opgepakt op trainingscomplex De Toekomst zijn vrijgelaten. Ze hebben een dagvaarding meegekregen. De groep moet later voor de politierechter komen. De Ajax-fans bezetten zondag de kantine van het trainingscomplex. Ze zijn boos omdat ze al maanden geen supporters-home hebben. Het oude gebouw brandde in januari af. Schrijfster Bette Westera heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van 2014. Westera krijgt de prijs voor haar boek Doodgewoon over de dood en het gemis van overledenen. De bekendmaking van de Gouden Griffel is traditioneel de aftrap van de Kinderboekenweek. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog.